9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Ondanks de coronacrisis gaat op 1 juli de huur van veel woningen omhoog, meldt het FD. Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen wel minder fors dan normaal. De Woonbond spreekt dat tegen en zegt meldingen te krijgen van huurverhogingen van meer dan 5 Woningcorporaties verhogen de huur met gemiddeld 2,5 meldt corporatievereniging Edes. Over de vrije huur zijn geen exacte cijfers... Maar Belangenvereniging Vastgoedbelang spreekt van veelal gematigde huurstijgingen. De luchtvervuiling in China is weer op het niveau van voor de coronacrisis, zegt Greenpeace tegen de BBC. Sommige indicatoren voor luchtvervuiling liggen zelfs op een hoger niveau dan vorig jaar, meldt de milieuorganisatie. De lockdown heeft in veel landen geleid tot een afname van vervuiling. Onder meer in China was dit duidelijk. Doordat fabrieken moesten sluiten waren heldere blauwe luchten te zien boven Peking. Maar de luchtkwaliteit normaal gesproken slecht is. Een online gemeenteraadsvergadering in West-Betuwe is gisteravond gestaakt nadat onbekenden het overleg hadden verstoord met racistische teksten en plaatjes van porno en hakenkruizen. Raadsleden schrokken en de vergadering via Zoom werd direct gestaakt. Een van de fractievoorzitters is ervan overtuigd dat de vergadering is gehackt, ook al was er geen wachtwoord nodig om mee te praten. Ze weigert nog een keer via Zoom te vergaderen omdat dat volgens haar niet veilig is. De hoogste Nederlandse basketbalcompetitie gaat niet van start zolang er geen publiek bij de wedstrijden mag zijn. De ploegen uit de Dutch Basketball League hebben dat onderling afgesproken. Ze vinden dat het niet bij basketbal past om te spelen zonder toeschouwers. Het afgelopen seizoen werd eind maart voor beëindigd verklaard vanwege de coronacrisis. Er werd geen kampioen aangewezen.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 Thank you.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 don't show. van Zandvoort, op 106.9 FM. Vraag jezelf om vergiffenis in de spiegel op de wc. Oud een meisje genoeg, maar nog niets geleerd. Geen vertrouwen meer, geen vertrouwen meer. Wanneer zal ik genezen zijn? heeft, heeft, is this.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 难。